Goedenacht. 30 woningen in een flat in Beeldhoven zijn ontruimd vanwege een gaslek. Ook drie huizen aan de overkant van de straat moesten uit voorzorg leeg. De gemeente vangt de bewoners op, terwijl de hulpdiensten het lek dichten en de boel ventileren. Venezuela draagt tot 50 miljoen vaten olie over aan Amerika. President Trump laat weten dat de opbrengst door hem zelf wordt beheerd. Dat geld is om zowel de Amerikaanse als Venezolaanse bevolking te helpen. De deal komt nadat president Maduro is opgepakt voor drugsmokkel. Frankrijk wil enkele duizenden militairen naar Oekraïne sturen... om toezicht te houden als er een bestand komt met Rusland. President Macron heeft dat samen met Engeland beloofd aan Oekraïne. Nederland heeft die toezegging niet gedaan. Premier Schoof wil eerst van de Tweede Kamer horen wat hij ervan vindt. Door de gladheid raakt het strooizout in veel plaatsen op... Onder meer in Barneveld, Bergen en Leidendorp is de voorraad zo laag dat alleen de belangrijkste wegen nog worden gestrooid. Enkele gemeenten hebben strooizout bijbesteld, maar sommige leveranciers zijn uitverkocht. Dan nog het weer van Weer Online. Kan sneeuwen in het westen, overdag ook op andere plekken met temperaturen rond 0 graden. Op de meeste plaatsen is er code oranje. Geel is voor de Waddeneilanden en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.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

free. One more. rondjes draai in mijn oog, Ik te lang op mijn tenen loop. Zelfs mijn moeder niet meer geloof, Dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie. Naar het plafond staar om half drie. Ik heb altijd één strategie. Dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing. sing En ik weer is de dag niet pluk. Als ik op de kast of achter feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion sounds better with you. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik